1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen... meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 1989 is het aantal absolute kankergevallen verdubbeld. Dat komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Als er bij die cijfers rekening wordt gehouden met de toename van de gemiddelde leeftijd... is het aantal kankergevallen sinds 2011 gelijk gebleven. Vooral het aantal patiënten met huidkanker steeg de laatste jaren fors. Volgens KWF Kankerbestrijding komt dat deels doordat het aantal patiënten met huidkanker nauwkeuriger wordt bijgehouden. Weggebruikers hebben vanochtend gevaarlijke toeren uitgehaald op de A29 bij Klaaswaal in Zuid-Holland. De snelweg was daar afgesloten na een aanrijding. Automobilisten negeerden rode kruisen of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De politie noemt de capriolen levensgevaarlijk. De overtreders kunnen binnenkort een boete verwachten. Voor het negeren van een rood kruis is de boete 240 euro. Het Colombiaanse leger zegt dat het een rebellenleider heeft gedood. Hij zou zich niet hebben gehouden aan het vredesakkoord. De rebellenleider werd samen met negen andere militanten omgebracht... bij een operatie in het zuiden van Colombia. In 2016 sloot de Colombiaanse regering en rebellengroepering FARC een akkoord. De rebellenleider weigerde dat akkoord te accepteren en hield zich schuil in het Amazone-regenwoud. Hij probeerde daar de ongeveer 1700 FARC-rebellen te verenigen die hun wapens nog niet hebben neergelegd. De Colombiaanse president Duque zegt dat nu een van de meest gevreesde terroristen in het land is gedood. De files op de Brennerpas zijn opgelost. Het verkeer heeft nog wel last van sneeuwval op de drukbereden snelweg van Oostenrijk naar Italië, maar niemand staat meer stil. Gisteren was de Brenner Autobaan, een van de belangrijkste verbindingen door de Alpen, urenlang dicht vanwege lawinegevaar.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 We gaan super dik deze dag. Alle vrouwen willen dik deze dag. We gaan viraal met de clip deze dag. Schat je denkt dat je scheid hebt. We zeggen niets op te vind het geil als je lacht. Je bakka is meer waard dan de nacht, wacht.